Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren die iets heftigs hebben meegemaakt zoeken daarna vaak geen hulp. Volgens slachtofferhulp heeft een kwart van alle 16 tot 24-jarigen... wel eens te maken gehad met bijvoorbeeld geweld of online oplichting. Dat zijn hele uiteenlopende gebeurtenissen. Maar we zien bijvoorbeeld mishandeling, bedreiging, fraude, aanranding of hate crime veel voorkomen onder eh, deze jonge doelgroep. Slachtoffers schamen zich vaak of vinden dat ze niet moeten zeuren. Slachtofferhulp komt met een campagne speciaal gericht op jongeren... om duidelijk te maken dat ze er ook zijn voor hen. 3FM Serious Request gaat dit jaar geld inzamelen voor MetaKids. Dat is een stichting die onderzoek doet naar stofwisselingsziektes bij kinderen. Het zijn erfelijke aandoeningen waardoor kinderen bijvoorbeeld te weinig energie hebben... of te veel afvalstoffen in hun lijf hebben. Vaak zijn die ziektes dodelijk. Waar het glazen huis dit jaar komt te staan weten we niet. Dat wordt later vanochtend bekendgemaakt. En een harde knal bij een huis in Rotterdam. Bewoners hoorden vannacht iemand rommelen bij hun slaapkamerraam... vertelt deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Ze waren dus al wakker en toen ging er opeens, een, zoals eh, de bewoner zegt, een bom door de ruit. En eh, kort daarna volgde dus de eh, explosie. Ze hebben het idee alsof ze aan de dood zijn ontsnapt vannacht. Er is veel schade, maar niemand is gewond geraakt. Bij het huis werd eerder al een baksteen door de ruit gegooid. De bewoners zeggen dat ze geen idee hebben waarom je zou zeggen dat hoge bobo's na Bodie McBoatface en de Irma Sluis hun lesje wel hebben geleerd. Maar in Zuid-Holland hebben ze weer een wedstrijd uitgeschreven om een naam te verzinnen. Mensen mogen meedenken over de naam van een compleet nieuw dorp in de buurt van Moordrecht. Dorpje McDorpface en Zeesluis en Muiden zijn al binnengekomen. Net als Patatdorp en Teletubbydorp. Dorp. Als je er nog even op wilt broeden, insturen kan nog de hele maand. En het weer nog. Vanochtend in Limburg nog wat regen of motregen. Daarna droog en op veel plekken ook best wat zon. Het wordt 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken file op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open.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 Goedemorgen luisteraars, Duitsdag de week door. Het is weer woensdag en eh, ja, woensdag moet altijd doorgezaagd, dat weet u Ja, het is vandaag eh, de 5e juli en ik heb hogere wiskunde gestudeerd. Dus dan weet ik uit mijn hoofd zo zonder te hoeven rekenen dat het morgen de 6 is. En dat is belangrijk, eh, een hele belangrijke dag voor Europa. Dan gaan we natuurlijk stemmen. Dan houden we de stemming erin. Maar dat doen we vanmorgen al hoor. Vanmorgen hebben we de stemming er al in. gisteren eh, nog eh, in Beverwijk bij, uh, bij Rob Jetten, die ik geïnterviewd heb. En die vindt het zo belangrijk dat er gestemd wordt, mensen. Dat vanmorgen alweer bij Wakker Nederland, zag ik. Nou, ik was eerder wakker, dat kan ik u verzekeren vanmorgen. Ja. Ja, gezellig hè. Luister eh, mensen, eh, ik heb zelfs fans in Haarlem tegenwoordig. En de eh, Antoinette is fan van de Beatles. Nou, laat dat nou goed uitkomen Antoinette. Voor jou speciaal. En ja, dan moet ik er wel iets bij vertellen. Want ja, ik heb alweer een ander, ik heb alweer een ander meisje. Zei duif, we je toch een, charmeur? nou alweer een ander meisje? Ja, another girl heb ik. another girl. Another girl. can be name de Beatles, eh, het kan ook niet anders. Antoinette herbergen en eh, die eh, is Beatle-fan. Ze komt uit Haarlem en ze luistert ook mee. Nou, dat vind ik helemaal gezellig, Antoinette. Ik hoop dat je hem leuk vond. ik, ben ook fan, ik ben ook fan, en dan moet ik er wel even bij zeggen... dat ik ook fan ben van de Beach Boys. Kan ook niet anders, als je in Zandvoort bent... dan denk je meteen aan het strand. En dan, ja, dan komen de Beach Boys natuurlijk voorbij. U ontkomt er niet aan, luisteraars. Daar zijn de mannen... You're Eh, Beach Boys. Nou, ze hadden hun zwembroekje al aan vanmorgen vroeg. En eh, ik zei, jongens, rustig aan, want het, zeewater is helemaal niet zo op temperatuur eigenlijk. Dat eh, kan je beter gewoon eventjes vermijden. Maar ja, die jongens zijn eigenwijs, die gaan gewoon zwemmen natuurlijk. Hè. Ook wel weer stoer vind ik dan, hè, van die Amerikanen. Brian Wilson voorop, in een uh, superkorte zwembroek had hij aan, dames. Dus als je nog wil genieten van Brian Wilson... moet je nou even naar het strand gaan van Zandvoort... Want de Beach Boys die zwerven daar rond. José Feliciano, die kennen we wel, hè? U kennen hem natuurlijk met name van de kerstperiode. Met Feliz Navidad. Helemaal goed, en één keer goed. Eh, maar dat liedje is natuurlijk niet het enige wat hij heeft opgenomen. Hij heeft zulke goede muziek gemaakt. We gaan even van hem genieten. José Feliciano. Put on your red dress, baby. we're going out tonight. Put on your red dress, baby, cause we're going out tonight. You better wear some boxing gloves, darling, in case some fool might wanna. big hat on your head. Or did you hear what I said now? Put on your high heels, because baby, and your wig hat on your head. Alright. Well, I'm pretty sure, sweet darling, I'm really sure you're gonna knock it mine. Put on your feel my bona Maar mij was dit I Got My Mojo Working. In de uitvoering van uh, José, José Feliciano. José, José in de Gloria.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 Nou, wat gezellig, Romeo. Eh, ja, luisteraars. Eh, easily Fall in Love With You. Cliff Richard natuurlijk. Uh, heeft u het ook dat u snel verliefd wordt? Dat u makkelijk verliefd wordt ook en zo? Dat, heb je wel een, een, probleem. Want als je zo vaak verliefd wordt, dan... dan heb je het probleem dat je niet meer slaapt vannacht en s s'nachts. En dat is heel lastig als je niet meer slaapt s'nachts. Want dan, dat breek je dan op overdag, luisteraars. Maar ik heb heel goed nieuws voor u. Want ik ga van u allemaal een star maken. Dat doe ik dan met de hulp van Jerry Rafferty. Van Steelers Wheel. Nou, straks vraag ik aan u hoe het voelt om een star te zijn. So they made you a star. Now your head's in a cloud. walking down the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Ah, oh, tell me. the stage There's a standing ovation You really live out your performance You're the biggest sensation You breeze through the door And when you take a You expect to have it all to yourself after all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah, tell me. yourself After all you've been through Tell me what will you do When you find yourself back on the shelf Ah, tell me Ah, tell me Ooh. Ooh. Ooh. allemaal een sterk... Nou, eh, mooier kan ik het niet voor u maken, toch? Eh, luisteraars, eh, het is een, de dag voor de Europese verkiezingen. En het wordt allemaal zo spannend. Maar ik heb toch het gevoel, als ik aan die verkiezingen denk... om, om weg te moeten lopen... dat ik mezelf beschouw als runaway. En dat geldt niet alleen voor mij, hoor. Want, ja, Del Shannon, die had het in zijn jaren... had hij dat al. een, eh, een beetje Niels eh, bij Radio Zandvoort. kan ook eh, af en toe geen kwaad luisteraars. Want straks kunt u, kunt u getuige zijn van een, muzikaal optreden... van Adam Spoor, Papaluigi en George. En George is een vaste muzikant. Die speelt bij de Zandstroom in Zandvoort. De Zandstroom is een opvanghuis, om het even oneerbiedig zo te zeggen. Nou, een, op, een opvanglocatie, hoe moet ik het anders noemen. Eh, voor eh, mensen met een haperend brein, oftewel mensen met Alzheimer, dementie. En, eh, ja, er zijn zoveel termen voor en zoveel verschillende vormen ook van het haperend brein. Maar die mensen die, die gedijen echt op muziek. Als je muziek voor ze draait, dat vinden ze allemaal geweldig. En dat is dan ook fantastisch dat de Ohana Beach een lunch aanbiedt aan de leden van Zandstroom. En die muzikale omlijsting wordt dan verzorgd door Papa Luigi, zei ik al. Adam Spoor op saxofoon. En George, of Gorge, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Klinkt Spaans, dus zal wel Gorge zijn. Eh, ik weet helaas zijn achternaam niet, maar hij trekt dus, eh, dat zei ik net al, regelmatig in Zandvoort op bij de Zandstroom. Nou, het eh, wordt een groot feestje. Om ongeveer 12 uur gaat dat beginnen bij Ohana Beach. je moet zelf maar even googlen waar dat precies aan de Zandvoortse kust... op welke boulevard en op welke locatie bij het strand dat, eh, ligt. dat moet ik zelf ook nog doen, want dat eh, heb ik ook niet op de netvliezen staan op dit moment. Nou, eh, even de regenboog dan. De regenboog voor de mensen van, het, van de Zandstroom. Dan gaan we hierna gaan we genieten van cabaret. Jawel, we gaan lachen. fun to have around. I was dreaming of the love I had to share, never thinking you were here, you are there. Not a word, not a sound, couldn't see or even feel the ground pot of gold. I was sold by the way you let it fly. Rainbow, oh. look me up, look me down. Rainbow, oh. you were fun have around. I was dreaming. love I had to share. Never thinking you were here, you were there. van mijn favoriete groep ook uit de jaren 60 de Marmalade. Nou, 60, eind 60 denk ik. Nou, dan komt hij hoor. We gaan lachen. Ik heb je van alles verteld hè, van mijn leven. Nou, eh, maar ik heb je nog niet verteld van... Eh, wat ik voor een kindje was toen ik op de aarde kwam. Zo Hermans. Zal ik je dat eens vertellen? Ik was een couveuse kindje. Ja. Ik was een echt authentiek mens. Ik was een couveuse kindje. Mijn moeder heeft me dat eh, verteld. Dat is authentiek. Hier zit een couveuse ...84 kilo. Ja, nee, maar dat is waar, mensen. Dat, ik, ik, ik weet niet precies wat dat zeggen wil... maar mijn moeder heeft me dat verteld... En die zei, toen jij op de wereld kwam, toen jij geboren werd, toen kon je in een sigarenkistje. <laughs> Ik kon in een sigarenkistje. Ja, ze bedoelde niet die platte kistjes hoor. <laughs> Maar je hebt kistjes die zijn wat hoger. Daar gaan er 50 in. 50 sigaren. En dus in zo'n kistje zou ik dan hebben gekund, zei mijn moeder. En dan kon het dekseltje, nog dicht ook zeggen. ja. Maar ze heeft het natuurlijk nooit kunnen, onder, kunnen bewijzen. Want ze kon geen, geen kistje kopen van 50 stuks. <laughs> Dat was veel te duur. mijn vader ook, die rookte de sigaren, rookte wel sigaren, maar een stuk voor die kocht de sigaren per stuk met mijn vader. Of twee en drie in, een zakje, In een zakje, In een papieren zakje, Drie sigaren. Ik, zie, ik zie dat zakje nog zo op de schoorsteen staan, zeg. Had je zo die schouw en in het midden stond de pendule. De pendule, dat zei mijn moeder, die had Frans gestudeerd. Ja, bij, bij de zusters Ursuline in de Plakstraat had hij had die Frans gestudeerd. Les de pendule. En ze zei ook Charlie Chaplin. Dat is allemaal echt hoor, uit de familie. En ik zie dat zakje sigaren nog zo staan, dat sigarenzakje. En, en nou had ik een tante, hè. En... Uh... <laughs> die tante die, nee, nee, Jo, jo is een andere tante. U bent behoorlijk op de hoogte, vind ik. Maar we zijn eigenlijk één grote familie zijn we geworden in de loop van de jaren. Maar ik had één tante en dat was tante Cor. Die heb ik nog nooit ter sprake gebracht in een conferentie. Want ja, nou wil ik niet zeggen dat dat een nare vrouw was. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat dat een hele nare vrouw was. Cor, die had ook overal haar. overal haar. Te veel haar, zeg ik. Ja, waar ze dat had, weet ik ook niet, maar... Ik kan ik niet in details treden, maar eh, ze had overal haar. En, en iedereen zei ook, daar heb je haar ook weer. en die tante Cor die, moet je voorstellen, ik lag in de wieg, hè. Ik, ik lag in de wieg. En ik had aan de wieg... <laughs> Wacht eventjes. Ik had een gordijntje aan de wieg. En dat gordijntje, dat was zo, met, zo was een poppenkast, zou ik maar zeggen. Poppenkast, zo. En dan kwam Cor, tante Cor... En die stak dan die kop van haar... tussen het gordijntje. Ik schrok me kapot. En die had een neus. Zo lang. Iedere keer als die neus naar binnen kwam, dan dacht ik... Nou krijg ik een banaan. En weet je wat die... Weet je, weet je wat tante Cor, wat die nou leuk vond? Die vond het nou leuk om de sigarenzakjes op te blazen. Ik zie dat nog blazen. En dan sloeg ze ze kapot bij mij in mijn wieg. Vlak bij mijn oor. Nou, nou, eh, nou moet ik erbij zeggen, die wieg die was niet van mij. Dat was de wieg van mijn oudste broer. Die had daar alleen geleden voordat ik erin kwam. En toen ik erin stapte, toen lag er nog een rammelaar van hem. Maar daar zat niks meer in. Dat had hij er al uitgerammeld. Maar dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dus ik zat ook germ de hele dag met... Daar heb ik eigenlijk even beeld uit Hier is Hermans... Eh, volop rammelen. met een rammelaar waar niks meer in zit. <laughs> Publiek is uitzingen. Zat ik als een gek te rammelen. Ik dacht eerst dat mijn oren kapot waren. Ik denk, mijn, mijn, eh, mijn trommelvliezen zijn gescheurd. Van die klappen van dat sigarenzak. Dat waren zo'n beetje de eerste verschijnselen in mijn leven. En gek, dat zit toch altijd in je. En dan, weet je wat ik dan vreselijk vond? Dan pakten ze me af en toe uit de vier. En dan legden ze me, of dan zetten ze me in de, in de box. Dat vond ik erg hoor. Heb je, dat, heb je daar ook in gezeten? Oh, dat vond ik zo vreselijk. Ik zat ook om de haverklap met mijn hartjes tussen die spijltjes. en dan moest ome Dirk weer komen. En die was houthakker. En die had zulke handen. En die zaagde me dan zo uit die, uit die spijltjes. En die had zulke handen. En dan, dan, dan moest ik, als hij kwam, moest ik met hem zingen... klappers in de handjes, blij, blij, blij. Op het boze... En als dan kwam op het boze bolletje... dan zat ik tien minuten op mijn eigen fontanellen te hengsten. En hij helemaal lachen met die kolenschoppen. Zulke jatten. En zulke korte vingertjes. Een houthakker, hè? Ja, wat wil je? Zeg, en heeft, u, heeft, u ook, eh, heeft u ook in die, eh, in die kinderstoel gezeten? Heb je dat ook gehad, dat je daarin moest zitten? Vreselijk, hè? Wat, wat doen we toch de kinderen aan, hè? Dan moeten die daar... Ik vond die stoel veel te hoog. je... Ik zat... Als, ik, als, ik, als andere mensen gaan zitten, dan worden ze kleiner. Zie je? En de kinderen die worden, die worden veel hoger. Die worden hoger. En, en daar zat ik... Ik, als, ik werd kotsmisselijk als ik naar beneden keek. En er zat een telraampje aan. Met die balletjes. Heb je daar ook mee zitten schuiven? Ik ook. Maar ik had er maar twee. ik had maar twee balletjes. Ik heb ze nog. Ik heb ze nog. Ik bewaar ze. In een sigarenzakje. Voor de kleinkinderen. Ik, ja, serieus mensen, serieus serieus, daar moet u niet om lachen. Dat is een heel, dat is een serieuze, daar heb ik me over opgewonden, steeds. Dat, je moet kinderen niet leren tellen. Als dat het eerste is wat kinderen leren, wat moet dat dan later worden? ik, ik denk dan altijd aan de eerste mensen, die, die telden helemaal niet. Adam en Eva in het paradijs. En die waren gelukkig, dat noemden ze het paradijs, omdat ze niet telden. De wereld gaat kapot aan het tellen dat is nou juist de, de, vreemde constitutie in de, in de Dat is een dan nemen gelopen. Dan vind ik eigenlijk staan dat noemen de water naar Dan, moet dan, dan begin ik, dan, dan moet je mij dat niet meer vertellen. Nee, maar mensen, dat is waar. Dat is waar. De, de mensen, de paradijs hadden ze geen klokken, daar hadden ze geen kalenders, niks, cijfers, no, no, nobody. Stel je voor dat Eva dat hij door het paradijs gelopen had, zo. Dat kon niet. Die kon niet op de klok kijken. En het gekke was, als ze zo deed... dan wist hij hoe laat het was. Dear Eloise, I am writing to say A number of funny things I heard today to see could be the best thing that's happened to me. jaren Ik ben daarin groot gegroeid, luisteraars. Wie niet, hè? Nou, u niet waarschijnlijk. Want u bent misschien wel van een latere datum. Is ook niet erg, hoor. U mag blijven. Wat mij betreft mag u eh, elke woensdag luisteren naar Duifzaag de Week door. Maar dat kan de komende eh, drie weken niet, luisteraars. Want eh, ik ga even in retraite, zoals dat heet. Ik ga eventjes met een, een van mijn zonen naar een midweek naar, naar Londen. Om daar even Londen onveilig te maken. Even de, Tower Bridge eh, eh, te saboteren. En eh, de Big Ben eventjes extra hard te laten luiden. Dus maar allemaal leuk natuurlijk. En ik ga ook nog naar een musical daar van Michael Jackson. Daar heeft mijn zoon mee op Omdat ik in juli 77 jaar oud word. Nou, jong. Jong. 77 jaar jong word. helemaal leuk. en ik heb gelukkig... mijn, mijn, mijn haperend brein is hapert gelukkig nog niet. Ik weet nog alles weet alleen niet eh, waar Willem Bruis woont. ik weet nog steeds niet waar die woont. Die schijnt ergens in Zandvoort te wonen. mijn brein hapert wat dat betreft eh, eh, incidenteel, om het zo maar te zeggen, luisteraars. Want Willem Bruis, wie is dat ook weer? Wie is die man ook weer? hij heet Willempie, dat is in ieder geval... Dat is hij heeft niks met André van Duin te maken, helemaal niet. Pie heeft niks met André van Duin te maken. Oh, wacht, ik weet het alweer. The boys are back in town. Ja, volgende week weer op vrijdag. Dan leven wij altijd met z'n allen naartoe, luisteraar. Dat u het maar weet. En uh, eh, hapkend brein is heel vervelend als je dingen vergeet. Maar ik zo, ben zo blij, samen met Guus Mevers, dat ik u niet vergeten ben.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 Het is No Matter What. Dit is het droogtijd van een sprookje. We gaan met Roodkapje naar het bos. En ik draai hem speciaal voor de rotjes en uh, voor, voor Willem van de film natuurlijk. Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er, wie is er, wie is er bang? Roodkapje. Ja. Roodkapje. Ja. Roodkapje, waar ga voorzichtig en kijk je goed uit, want de stad zit vol gevaren, met name hier in Zuid. Praat niet met een vreemde, let goed op je poen, geen domme dingen doen. Roodkapje, ja? Roodkapje, ja? Roodkapje, waar ga je? and onze wolf, van wie is er, wie is er, wie is er bang? Wie is te bang voor de boze wolf? Nou, Willem, Willem is heel bang. En de rotjes die zijn ook als de dood voor de boze wolf. Zegt de boze wolf. En Roodkapje, nou, eh, ik heb hem net even in beeld gehad, Roodkapje. Nou, dat, dat, wil je, dat wil je niet weten hoor. Ik ben meteen weer verliefd op een Roodkapje. We gaan het eerste uur afsluiten, luisteren, met wel een hele bijzondere... Catharina Valente in het Nederlands. reclame wilde ik zeggen, luisteraars. Eh, maar het tweede uur kom ik nog eh, bij u terug met meer lekkere muziek. En natuurlijk om eh, half tien de cabaret, dan gaan we weer lachen. Ik verklap nog niet met wie.